4 uur. Manx Ampersen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten proberen met extra maatregelen... de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Elke Amerikaan die uit China komt wordt gecontroleerd... en Amerikanen die in de Chinese provincie Hubei zijn geweest... moeten bij terugkomst verplicht twee weken in quarantaine. Mensen van buiten Amerika die onlangs in China zijn geweest... mogen de VS helemaal niet meer in... In China is het aantal doden als gevolg van het coronavirus... volgens de Chinese gezondheidsautoriteit opgelopen naar 259. Bijna 12.000 mensen zijn nu besmet. Bij het parlementsgebouw in Londen hebben duizenden mensen... het officiële Brexit-moment gevierd. Het Verenigd Koninkrijk stapte om middernacht na 47 jaar uit de Europese Unie. In een opgenomen toespraak noemde premier Johnson de brexit geen eind, maar een begin. Ook stond hij stil bij het deel van de bevolking dat geen voorstander is van de brexit. Volgens Johnson zijn er veel mensen met een gevoel van angst en verlies. Op 31 december moet er een handelsakkoord zijn gesloten tussen Londen en Brussel. Tot die tijd gelden de huidige regels. De Amerikaanse Senaat stemt woensdag over de aanklachten in het afzettingsproces tegen president Trump. De democraten wilden nog extra getuigen oproepen, maar er was geen meerderheid voor. En dat betekent dat het einde van de procedure nabij is. Om Trump schuldig te verklaren is in de Senaat een tweederde meerderheid nodig, en die is er niet. Nog eens 50 Turkse asielzoekers mogen in Nederland blijven... omdat hun dossiers mogelijk in handen zijn van de Turkse regering. Dat laat staatssecretaris Broekers weten aan de Tweede Kamer. Eerder kregen om dezelfde reden al 10 Turken asiel... Hun gegevens zijn mogelijk buitgemaakt door de Turkse autoriteiten... omdat een Turkse vertrouwenspersoon die werkt voor de IND in Turkije was opgepakt. Het weer op de meeste plaatsen regenachtig en niet kouder dan een graad of 10.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 And that it wouldn't take much longer before you break my heart. Sometimes I think I see you sitting at that nice cafe, sitting at that nice cafe. And sometimes I dial your number, but I hang up anyway. I hang up anyway each other Cut Kept the bracelets that we made. I even saved all of our pennies we got from selling lemonade. mother, you say hell yeah. Or do my fellas run this mother, you say hell yeah. Now do my ladies run this mother, you say hell yeah. Or do my fellas run this mother, you say hell yeah. Now do my ladies run this mother, you say hell yeah. Or do my fellas run this mother, you say hell yeah. Now do my ladies run this mother, you say hell yeah. Or do my fellas run this his mother, you say I could leave these memories, but all I remember is your deadly kiss. Oh, I've fallen good. This is getting harder by the minute. I keep losing my focus all the time. I can't seem to let you to the four, one and two to the three to the four. OGMC gonna make it raw.